Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Ajax heeft in de Euro finale. In de Amsterdam Arena werd Olympique Lyon in de eerste halve finale met 4-1 verslagen. Bertrand Traoré was de uitblinker met twee doelpunten en een assist. Ajax kan volgende week voor het eerst in 21 jaar Europese finale halen. Het bereiken van het vredesakkoord in het Midden-Oosten is niet zo moeilijk als mensen denken. Dat heeft president Trump gezegd bij zijn eerste ontmoeting met de Palestijnse president Abbas. Volgens Trump is er een goede kans op vrede tussen Israël en de Palestijnen. Hij verzekerde Abbas dat ze het voor elkaar krijgen. Hij zei dat hij het vredesoverleg zal opstarten, maar hij zei er niet bij hoe hij de impasse tussen de partijen wil doorbreken. Amsterdam stelt de uitgifte van vergunningen voor rondvaartboten uit. De gemeente moet de markt openstellen na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Daarbij hoort een nieuwe verdeling van vergunningen. Volgens de gemeente hebben rederijen trucs bedacht... waardoor ze met meer boten kunnen varen dan de bedoeling is. De Volkskrant meldt dat grote bedrijven als Kooi... hun rondvaartboten verkopen aan stroommannen. De meeste rondvaartboten varen op diesel. In de Amsterdamse grachten zijn vanaf 2020 alleen nog maar elektrische boten welkom. De Britse premier May beschuldigt Europese politici en functionarissen ervan dat ze proberen de uitkomst van de Britse verkiezingen te beïnvloeden. Volgens May wel sommigen in Brussel dat de brexit mislukt en zouden ze daarom extra lastig doen bij de onderhandelingen. May heeft voor 8 juni parlementsverkiezingen uitgeschreven in de hoop dat ze daarna meer macht krijgt en een brexit makkelijker te regelen is. Het weer vanuit het oosten trekken enkele buien het land in... en bij de oostgrens is er kans op onweer. Vannacht overwegend droog, maar in het zuiden kan een beetje regen vallen. Morgen is het bewolkt en later op de dag valt juist in het noorden wat regen...